Goedemiddag, ik ben Dielke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen boeren leggen de A35 plat. In de buurt van Almelo hebben ongeveer 40 trekkers de snelweg geblokkeerd. En ook de A1 richting Apeldoorn is afgesloten. Boeren dumpten daar gisteren asbest en dat moet eerst worden opgeruimd. Premier Rutte noemt de boerenacties onacceptabel en levensgevaarlijk. Je hoort politiek verslaggever Wilma Borgman. De premier zegt op Twitter dat het eh, alle perken te buiten gaat. Dat mensen moedwillig in gevaar worden gebracht eh, door die acties. En dat bedrijven die de troep willen opruimen, dat die worden bedreigd. Ehm, dat de infrastructuur wordt beschadigd. Het is levensgevaarlijk en het moet stoppen, zegt de premier. En hij roept de mensen op die bedreigd worden om eh, aangifte te doen. Vanochtend heeft Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging laten weten... dat ze voorlopig niet in de media komt... omdat ze met de dood wordt bedreigd. Zij zegt zich daarom niet meer veilig te voelen. Steeds minder mensen zien het zitten om Oekraïense vluchtelingen in huis op te vangen. Blijkt uit een onderzoek van onder meer het Rode Kruis. Gastgezinnen die zich hadden aangemeld zien er toch vanaf. Als we nu gasthuishoudens nabellen die zich een aantal maanden geleden hebben opgegeven om vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen. Ehm, dan horen we van eh, de zomervakantie staat voor de deur, dus ik heb iets andere plannen. Of eh, de kamer die ik beschikbaar had, die is inmiddels niet meer beschikbaar omdat die kamer bijvoorbeeld eh, ineens niet meer te gebruiken is als er een baby op is of een student weer thuis komt wonen. Ook is het gevoel van nood weggezakt nu de oorlog langer duurt. Sebastian Vettel gaat met pensioen. Na dit Formule 1 seizoen is de coureur niet meer op het circuit te vinden. Na 15 jaar op het hoogste niveau vindt Vettel het wel mooi geweest. Hij wil vaker bij zijn familie zijn. De Duitser won in zijn carrière tot nu toe 53 Grand Prix en er werd vier keer wereldkampioen. Hij rijdt nu voor Aston Martin en staat 14e. Het weer een droge dag met af en toe wat wolken, maar ook best wat zon. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden. In het zuiden kunnen we de 25 aantikken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A6 Muiden richting Lelystad. Door een ongeluk er kwam een auto in het water terecht.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 Take the shackles off my feet so I can so dance. I, can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. Yeah. Yeah. You broke the chains, now I can live by.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 Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene escucha. Rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los panes y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. estaba en un Oh Dios, cuando más me divertía, Y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar.